De politie pleit naast een algeheel verbod op knalvuurwerk er al langer voor om het gooien van vuurwerk structureel te zien als poging tot doodslag. Iedere jaarwisseling worden agenten, brandweermensen of ambulancepersoneel ergens wel bestookt met vuurwerk. Vooral het illegaal vuurwerk zoals cobra's wordt gezien als levensgevaarlijk. Politiechef Dros van Oost-Nederland zegt in de krant dat een Cobra 80 drie tot vier keer de kracht heeft van een echte handgranaat. De Verenigde Staten zullen Oekraïne gaan voorzien van versterkte defensieve mogelijkheden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is die steun volstrekt van verdedigende aard. ABC News meldt op basis van anonieme bronnen bij het ministerie dat president Trump waarschijnlijk de verkoop van antitankwapens aan Oekraïne gaat toestaan. Het besluit kan waarschijnlijk rekenen op een veroordeling vanuit Moskou. Rusland ondersteunt de separatisten in het oosten van Oekraïne geldt een wapenstilstand, maar de gevechten laaien telkens weer op. De FBI heeft een ex-marinier opgepakt die mogelijk van plan was om op eerste kerstdag een aanslag te plegen in San Francisco. Bij een huiszoeking in Modesto zijn wapens, een afscheidsbrief en zijn testament gevonden. Volgens de FBI wilde hij uit naam van de Islamitische Staat een aanslag plegen bij de toeristische Pier 39. Bekend om de vele restaurants, cafés en de zeeleeuwen. Michael van Gerwen heeft vrij eenvoudig de derde ronde van het wereldkampioenschap darts bereikt. In Londen won hij met 4-0 van de Engelsman James Wilson. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als 16e geplaatste Gerwin Price uit Wales.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 Closer the better. Now we pick Stop je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. En Stuur je allemaal fijne dagen.